tien jaar geleden uit handen omdat de investeerders in Google hem te jong vonden. Op 4 april neemt Page het stokje weer over van de 55-jarige Erik Schmid, die hierover twitterde dagelijks ouderlijk toezicht niet meer nodig. Het is tennisser Robin Haase niet gelukt om de laatste 16 te bereiken van de Australian Open. Hij verloor in vier sets van de als achtste geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Haase was de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi in Melbourne. Het weer. Vanuit het noordwesten bewolking en motregen. In het noorden levert het ijzel op. In de loop van de dag valt overal motregen.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 Volgens de politie, het OM en burgemeester Van Aartsen willen leden van radicale groeperingen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen. Uit welke hoek de radicalen komen is niet gezegd. Studenten protesteren vanmiddag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond, LSVB, verwacht meer dan 15.000 studenten. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal autodiefstallen weer toegenomen. Volgens cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zijn afgelopen jaar bijna 12.000 auto's gestolen tegenover ruim 11.000 het jaar daarvoor. Ondanks de elektronische beveiligingsmethoden worden juist veel nieuwere auto's gestolen. De sleutels van veel modellen kunnen worden gekopieerd en startonderbrekers worden elektronisch buitenspel gezet. In Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Ook heeft de overgangsregering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten... en zullen scholen en universiteiten maandag weer opengaan. Om de slachtoffers van de protesten te herdenken heeft de regering een rouwperiode...